Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het OV chipkaarten maakt, Translink, heeft een handel in illegale kaarten ontdekt. Het bedrijf heeft daarvan aangifte gedaan. Volgens Translink gaat het om zeker enkele honderden kaarten. Een Bali-medewerker op een station kreeg argwaan toen iemand in één keer 100 chipkaarten kocht. Die werden later voor 17,50 euro te koop aangeboden op sites als Marktplaats... met een saldo van 150 euro dat er kunstmatig was opgezet. Deze manier van frauderen was bij Translink al bekend... maar nu is voor het eerst handel op grote schaal ontdekt. In Sydney heeft een vrouw vermoedelijk acht jaar lang dood in haar huis gelegen. De Australische politie vond haar skelet in de slaapkamer na een telefoontje van de ongeruste schoonzus van de vrouw. Zij was het enige familielid. De twee kregen in 2003 ruzie en hadden sindsdien geen contact meer. De buren dachten dat de vrouw was verhuisd. Ze zou volgende maand 87 zijn geworden. De IJslandse minister van Volksgezondheid heeft een opmerkelijk voorstel gedaan om het roken drastisch terug te dringen. Ze wil dat roken alleen nog maar kan op doktersvoorschrift. Als een arts constateert dat een patiënt echt verslaafd is, mag die patiënt bij de apotheek zijn sigaretten kopen. Vrije tabaksverkoop moet in het plan van de IJslandse minister worden verboden. Het sterrenrestaurant Chalet Royal in Den Bosch heeft na 75 jaar zijn deuren gesloten. De villa is door de eigenaar verkocht aan lokale investeerders. Chefkok Gerrit Greveling wil het beroemde restaurant op een andere plaats voortzetten... en zegt daarvoor al een aantal aanbiedingen te hebben, zowel binnen als buiten Den Bosch. Chalet Royal had jarenlang een Michelinster en leidde vele topkoks op, onder wie Cas Spijkers. Het weer bewolkt en wat regen. Vanmiddag af en toe zon, maar ook nog kans op een bui. Door 20 tot 23 graden. De rest van de week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB.